we samen op deze kus? Ja? Oh. gaan we samen keer twee proberen. Oh ja, gelijk. Je moet wel twee gesleten hebben. Ja? Dat kun je in elkaar doen. Oh, goed Oh, ik wou